Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet blijft serieus nadenken over een avondklok. Dat werd gisteren duidelijk na het katshuisoverleg, vertelt collega Xander van der Wulp. Wat je na afloop van het overleg in het katshuis hoort... is dat dat in de komende dagen duidelijk moet worden. Er is nog meer overleg nodig, wordt er dan gezegd. Vandaag eh, bijvoorbeeld met een paar ministers die er gisteren niet bij waren. Vanavond ook met burgemeesters. Veel burgemeesters zien zo'n avondklok eigenlijk niet zitten. Ze vinden het moeilijk te handhaven. Ook zijn ze bang dat het drukker wordt in supermarkten als die al om acht uur dicht moeten. Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt ook nog steeds een beetje af. Maar het OMT waarschuwt om nu niet optimistisch te worden. Door de Britse coronavariant zouden de ziekenhuizen in april mogelijk weer hartstikke vol liggen. De FBI gaat nog voor de inauguratie van Joe Biden 25.000 mensen van de Nationale Garde doorlichten. Ze zijn bang voor een aanval van binnenuit tijdens die ceremonie komende woensdag. De veiligheidsdiensten in de VS staan op scherp sinds de bestorming van het Capitool. Gisteren werden gewapende protestacties gevreesd bij de parlementen van verschillende staten, maar het bleef uiteindelijk rustig. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is opgepakt. Hij zat maandenlang in Duitsland na een poging om hem te vergiftigen. Gisteren vloog hij terug naar Moskou en daar werd hij meteen in de boeien geslagen. Officieel omdat hij zich niet gehouden heeft aan een meldplicht. Maar verschillende landen roepen Rusland nu op om Navalny zo snel mogelijk weer vrij te laten. Nou ja, vorige week zaten meer dan 10.000 huizen in de Achterhoek ineens zonder stroom. kwam door een steenmarter. Dat beestje klom in een elektriciteitskastje en zorgde voor kortsluiting. Overleefde die zelf niet. Dat hoorde Bram ook. Die sprong gauw in de auto om de marter op te halen. Ik word meteen blij en ik ga er meteen achteraan. Van een dood dier. Van een dood dier. Ja, je maakt mij echt blij met een dode mus. <laughs> Hij maakt de steenmarter nu klaar voor een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daar krijgt de steenmarter een plekje in de collectie Dode dieren met een verhaal. Het weer vanochtend af en toe zon, vanmiddag steeds meer bewolking. Het is wel droog, al kan het vanavond en vannacht stevig gaan regenen. En het wordt vandaag een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is.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 voor de inauguratie van Joe Biden komende woensdag. Zijn zorgen over een aanval van binnenuit. Gisteren werd gevreesd voor gewapende protestacties bij de staatsparlementen... maar grote demonstraties bleven uit. Webwinkels en pakketbezorgers hebben in december meer pakketjes te laat bezorgd dan een jaar eerder. 3,3% arriveerde te laat. Een jaar daarvoor was dat 1,8%. Met de kerstpost ging het een stuk beter dan in 2019. Het weer op de meeste plaatsen droog vandaag en het wordt zo'n 6 graden. turn me to a mad guy.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 I'm in love with you, although all you want me to, you make me wanna, huh, huh, make me wanna, uh, uh, uh. Nothing in the world that could stop me, no, sir. Nothing in the world that could stop me, no, sir.